Kok met het NOS Transvrouwen mogen niet meedoen aan de Olympische Spelen van 2028. Dat heeft het IOC besloten. Hoeveel atleten daardoor gedupeerd worden is onduidelijk. De Spelen van 2028 zijn in Los Angeles. De Amerikaanse president Trump probeerde vorige maand al een besluit in de VS door te drukken... waarmee transgenders geweerd konden worden in vrouwensporten. De Senaat hield dat toen tegen. De IOC heeft nu zelf besloten dat transvrouwen op te Spelen in 2028 niet welkom zijn. Het is onduidelijk of het standpunt van Trump daar iets mee te maken heeft. De Europese Commissie begint een officieel onderzoek naar Snapchat en een aantal pornosites om te zien of die platforms genoeg doen om kinderen te beschermen. Uit een kleiner onderzoek van de EU bleek eerder al dat Snapchat zich niet aan de Europese regels houdt. Minderjarigen lopen via de sociale media-app onder meer risico op grooming, online kinderlokken. En Snapchat doet te weinig om ervoor te zorgen dat kinderen onder de 13 sowieso geen toegang tot het platform krijgen. Er zijn twee verdachten aangehouden voor het vuurwerkincident... tijdens de wedstrijd van Ajax tegen FC Groningen vorig jaar november. Het gaat om een man van 30 uit Amsterdam en een jongen van 17 uit Veldhoven. De eredivisiewedstrijd werd kort na aanvang stilgelegd... en later ook definitief gestaakt... omdat er vanuit de harde kern van Ajax massaal vuurwerk werd afgestoken. Die wedstrijd is later ingehaald, maar toen zonder publiek. En dat er de afgelopen weken vijf bruinvissen zijn aangespoeld... komt mogelijk door het stormachtige weer, denkt opvangorganisatie SOS Dolfijn. Gisteravond spoelde een bruinvis aan op het strand van Ameland. Dier was gewond en in de opvang is besloten om hem in te laten slapen. Vier andere dieren die de afgelopen weken stranden op Texel, Vlieland en in Zeeland overleefden het wel. Het weer buien, soms ook zon, graad of 5. Vanavond wordt het vaker droog. Morgen begint zonnig, later bewolkt en regen. En dan wordt het zo'n 10 graden.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 Baby, turn around and let me see that sexy body go bum, bum, bum. That is all I wanna see. Baby, show me. Come on, show baby, me. turn around and let me see that sexy body go bum, bum, bum.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 En ook de beveiliging van de klantgegevens wordt nagegaan. Bij de hek van Odido vorige maand kwamen de gegevens van miljoenen klanten en oud-klanten op straat te liggen. Rusland zegt een partij inlegzooltjes onderschept te hebben... waar explosieven in verstopt waren. De lading was onderweg naar Russische soldaten aan het front. Oekraïnse media melden dat Oekraïne achter die bomzooltjes zit. Het weer. Vanavond wordt als wat vaker droog. Morgen begint dan weer zonnig, later regen en een graad of 10. Dit is ZFM.